De 25 fondsen beheren samen meer dan een miljard euro aan geïnvesteerd vermogen. Ze steken vooral geld in nieuwe bedrijven. Nu zit het aantal vrouwen in de top daar nog ver onder de 35 procent. Als de bedrijven nog geld willen krijgen van de investeerders... moeten ze binnen drie jaar hun management hebben aangepast. De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, Boink... vindt dat opnieuw moet worden gekeken naar alle zaken sinds 2010... waarbij toeslagen voor kinderopvang zijn geweigerd of teruggevorderd. Mogelijk zijn veel meer ouders te dupe geworden van fouten bij de Belastingdienst. Minister Hoekstra zei gisteravond dat alle rechtszaken... die door ouders zijn aangespannen voorlopig moeten worden stilgelegd. Maar Boink vindt dat dat niet ver genoeg gaat. Veel ouders komen door de fouten bij de Belastingdienst niet eens toe aan een rechtszaak, zegt de belangenorganisatie, omdat ze in grote financiële problemen zijn geraakt. Studenten krijgen veel minder vaak een boete als ze hun studenten-OV-kaart te laat stopzetten. In de eerste maanden van dit jaar is er daarom voor ruim 4 miljoen euro aan boetes opgelegd. Vorig jaar was dat in dezelfde periode meer dan 13 miljoen. Volgens het ministerie van Onderwijs komt het lagere aantal boetes vooral doordat studenten op allerlei manieren zijn gewaarschuwd dat ze hun OV moeten stopzetten. En studenten die hun kaart na hun studie niet meer gebruiken, krijgen ook geen boete meer. Een oesterproject in de Noordzee wordt stilgelegd. Bij een windmolenpark ruim 20 kilometer uit de kust van IJmuiden... werden kunstriffen met oesters geplaatst. Maar gisteren bleek dat veel oesters het niet hebben overleefd... en dus wordt het project opgeschort. Het weer bewolkt en vanmiddag op meer plaatsen regen.